open blik. Niet om een tunnelvisie waarbij de dood de enige uitkomst is, schrijft de KNMG. Vier Haitianen hebben een aanklacht ingediend tegen oud-dictator Duvalier. Ze beschuldigen hem van misdaden tegen de menselijkheid. De vier zouden tijdens zijn regime gevangen zijn gezet. Duvalier, beter bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug naar Haiti na een ballingschap van 25 jaar. Hij werd dinsdag opgepakt voor verhoor, maar is nu weer vrij.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 家。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

You know Let's talk about sex.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 Could I rely on your faith to be strong? To pick me back up and to push me along. Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn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 thinking is a prison. Gotta break on that breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison. Gotta get on out. Breaking out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 Dat blijkt uit Wikileaks documenten die de NOS heeft. Toen duidelijk was dat het CDA de missie in Oeruzgan wilde verlengen... en de PvdA niet, sprak topambtenaar Van Zwol hierover... met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Daalder. Van Zwol suggereerde in dat gesprek dat Amerika Bos duidelijk moest maken... dat het voor zijn eigen internationale carrière beter zou zijn om akkoord te gaan... met verlenging van de missie. Eerder al bleek uit de Wikileaks documenten dat ook ambtenaar De Gooier, de Amerikaanse ambassadeur, heeft gevraagd Bos onder druk te zetten. Artsenfederatie KNMG voelt niets voor een speciale kliniek voor mensen die een einde aan hun leven willen maken. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Leven zijnde zei gisteren in Nieuwsuur dat er mogelijk binnen een jaar een kliniek is waar mensen zelf of met hulp binnen drie dagen een eind aan hun leven kunnen maken. De NVVE schat dat 10.000 mensen per jaar een verzoek voor euthanasie of hulp bij zelfdoding doen. Bij ruim een derde weigert een arts, hoewel het binnen de wetgeving mogelijk is. In de kliniek kunnen ze wel geholpen worden. Artsenfederatie KNMG vindt dat in zo'n kliniek de nadruk te veel ligt